Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Facebook, WhatsApp en Instagram zijn sinds het begin van de nacht weer bereikbaar. Al kunnen er bij het opstarten van de diensten nog wel verbindingsproblemen zijn. De apps hadden urenlang wereldwijd last van een storing. Moederbedrijf Facebook biedt in een tweet excuses aan. De oorzaak is nog onduidelijk. KPN meldt dat er door de storing gisteravond veel meer is gebeld en ge-sms'd dan normaal. De Groningse studentenvereniging Vindicat schrapt voorlopig alle evenementen. Naar eigen zeggen in samenspraak met de gemeente Groningen. Aanleiding is de chaos na een feest van Vindicat-leden... bij een recreatieplas afgelopen weekend. Er ontstond een grimmige sfeer met vechtpartijtjes en vernielingen aan bussen... die de feestgangers terug moesten brengen naar de stad. Burgemeester Schuiling van Groningen had vanwege de incidenten al een zeilevenement... en een feest van Vindicat verboden. De wilde zwijnen op de Veluwe staan een zware winter te wachten. De eikels en beukennoten die de dieren eten om de winter door te komen... zijn schaars door het koude voorjaar en de natte zomer. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Wildbeheer Veluwe. De bomen op de Veluwe produceren ieder jaar zo'n 4,7 miljoen kilo noten. Dit jaar is dat slechts 1,6 miljoen. Dat daardoor het aantal zwijnen afneemt is volgens de onderzoekers een goede ontwikkeling. De afgelopen jaren is de populatie enorm gegroeid. Darter Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de achtste finales van de World Grand Prix te bereiken. Op het toernooi in Leicester in Engeland werd de vijfvoudig winnaar verrassend uitgeschakeld door landgenoot Danny Noppert. De 30-jarige Noppert dart in de volgende ronde opnieuw tegen een andere Nederlander, Vincent van der Voort. Het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar 8 tot 10 graden. Lokaal kan wat nevel ontstaan. Overdag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe.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 I can't read you My sexy Mona Lisa Can't tell if you gon' leave here Or if you wanna stay Girl, just ease up Don't yell at my two-seater You say that you a freak But fall asleep at eight but you're perfectly Dysfunctional, you crazy like my mama, mama Jeez, girl, you killing me But you won't see me baby.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 Oh, we'll take a visit to your mama's house song while your mama's out. Maybe she'll hear it when we scream and shout, but we'll keep it right. somewhere En het van de zomer op CFM. Hoor je nu overal.